vertelt correspondent Helene Daans. Railschoppers die hebben een auto in dat huis gereden... en vervolgens die auto met een colaflesje in brand gestoken met een molotovcocktail. Eh, bij het vluchten uit dat huis zijn die vrouw en één van de kinderen gewond geraakt. Die vrouw ligt ehm, nu ook ook nog steeds in het ziekenhuis. Aanleiding voor de rellen is de dood van een jongen van 17. Afgelopen week werd hij van dichtbij doodgeschoten door een agent. Een lange files bij een aantal pompstations in Nederland vandaag. Er was een speciale actie waarbij je op 22 plekken 22 minuten lang kon tanken voor een prijs van 22 jaar geleden. Onder meer in Eindhoven stond vanochtend al zo'n 50 automobilisten in de rij. De eerste 40 hadden geluk en konden benzine tanken voor 1,15 euro per liter of diesel voor 85 cent per liter. In Italië is onderzoek gedaan naar hoeveel bacteriën er in de gemiddelde maaltijdbox zitten van bezorgers. Dat zijn die vierkante dingen waarin ze het eten vervoeren. En het zijn er vaak veel te veel. In één box werden zelfs 200 kolonies van bacteriën gevonden. En dat is drie keer zoveel als op de vloer van een restaurant mag worden aangetroffen bij een hygiënecontrole. Een restaurant met zoveel bacteriën op de vloer zou direct gesloten worden door de inspectie. De Tour de France is aan zijn tweede dag begonnen. En wat we waarschijnlijk vaak gaan zien deze editie is een ijsbad. Tadij Pogachar stapte na de etappe gisteren in een wit busje met daarin een ijsbad. Waarschijnlijk doet de renner dat elke dag deze tour, zegt verslaggever Steven Dalenbout. Want het zou goed zijn om te herstellen. Is ook weer niet iets nieuws hoor. In de sportwereld is daar al veel langer mee geëxperimenteerd. Er is ook wel een beetje discussie over of het werkt. Maar ja, je kan ook zeggen, misschien is het wel gewoon mentale oorlogsvoering eh, met de, met de concurrentie. Maar we gaan het dus waarschijnlijk vaker zien in deze Tour de France. De renners fietsen vandaag ruim 200 8 kilometer. Waarschijnlijk zal Pogacar daarna weer in zijn bad stappen. Dan het weer. Soms komt er een wolkje voorbij, maar verder is het zonnig.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 is het extra druk op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer is de vertraging alweer een kwartier... Op de A10 Zuid ook in beide richtingen files. Richting knooppunt Koenplein vanaf Watergraafsmeer tot vaart een kwartier verdraging. De andere kant op tussen Amsterdam Buitenveldert en knooppunt Watergraafsmeer ook een kwartier extra reistijd. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Diemen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amstelveen kost je dat ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.